De Amerikaanse regering beslist vandaag of foto's van het lichaam van Osama Bin Laden worden vrijgegeven. Dat was ze eh, eerst niet van plan, omdat de foto's te gruwelijk zouden zijn. Maar de regering staat onder druk. Diverse politici willen dat het bewijs dat Bin Laden dood is openbaar wordt gemaakt. Dan worden twijfels over zijn dood zoveel mogelijk weggenomen, zeggen ze. De Pakistanse president Sardari ontkent dat Pakistan wist waar Bin Laden zich schuilhield. De Amerikanen vonden hem zondag dichtbij een Pakistanse legerbasis, enkele tientallen kilometers ten noorden van de hoofdstad Islamabad. In de Washington Post schrijft Sardari dat de Pakistanen niet hadden verwacht dat de Al-Qaeda-leider daar zou zitten. De president spreekt tegen dat Pakistan Bin Laden in het geheim heeft geholpen. Voor de kust van Brazilië is ook de tweede zwarte doos gevonden van het Air France toestel dat bijna twee jaar geleden neerstortte. De doos bevatte gesprekken uit de cockpit en zou worden onderzocht door een Frans onderzoeksbureau. Een paar dagen geleden was de eerste zwarte doos al geborgen waarop de vluchtgegevens staan. Bij de crash in juni 2009 kwamen alle 228 inzittenden om het leven. De oorzaak van het ongeluk is nog altijd onbekend en de Fransen hopen dat de zwarte dozen meer duidelijkheid kunnen geven. Bij de duinbrand in Schorel heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. Brandweermannen zijn vermoedelijk nog de hele dag bezig met nablussen. De twee mannen die zijn opgepakt omdat ze verdacht werden van betrokkenheid bij de duinbranden zijn weer vrij. Paus Johannes Paulus II heeft een nieuwe rustplaats gekregen in de Sint-Pieter in Rome. De zondag zalig verklaarde paus ligt nu in de sint kapel in de beroemde kerk. En daar is het voor gelovigen makkelijker om zijn graf te bezoeken. Het weer, Eerst nog koud, in de loop van de dag veel zon. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 15 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de schoolvakanties is het minder druk dan normaal gesproken. Er staan toch nog wel wat files. Ik noem de langste op. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Everdingen en Nieuwegein-Zuid 7 kilometer. Komt er een kapotte vrachtwagen. Er zijn er twee rijstroken dicht. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwoude Rijndijk 9 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knopen Rotterpolderplein en knopen Raasdorp 4 kilometer. Dan eh, was er een ongeluk eerder op de A12 Den Haag richting Utrecht. De weg is weer vrij. Maar de file staat er nog tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 11 kilometer. Daardoor ook op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht Oost en Gorkum 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk, de weg is weer vrij.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 Too much of the bickering, kill it with the sound and shut up, just shut up, shut up, uh-uh. shut up. Shut up. shut up, shut up, shut up, shut up. Girl, I love is dying. Why did you stop trying?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 Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. Stop the talking, baby. I start walking, baby. baby Stop talking baby Start walking baby Stop talking baby Start walking baby Stop the talking baby Start walking baby Stop the talking baby Start walking baby Stop the talking baby Start walking baby Stop the talking baby start walking, baby. Stop the yapping, baby. What happened, baby? Stop the talking, baby. Start walking, baby. Stop yapping, baby. What happened, baby? Is that all there is? Is that all there is? Is that all there is? Is that all there is?